Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Na de farmaceuten Pfizer en BioNTech waarschuwt nu ook de Amerikaanse toezichthouder FDA... voor het later toedienen van de tweede dosis coronavaccin. Onder meer Groot-Brittannië en Denemarken hebben besloten om de tweede prik uit te stellen... zodat meer mensen al snel hun eerste inenting kunnen krijgen. Maar het is onduidelijk of het vaccin dan wel net zo effectief is... waarschuwen de farmaceuten en de FDA. In één dag hebben ruim 24.000 zorgmedewerkers de GGD gebeld om een afspraak te maken voor vaccinatie tegen corona. Het zijn mensen die werken in verpleeghuizen, de gehandicaptenzorg en de thuiszorg. Ze maakten een afspraak voor zowel de eerste als de tweede prik. Morgen is een verpleeghuismedewerker in Veghel als eerste aan de beurt. Door de coronacrisis is de Nederlandse bevolking vorig jaar veel minder gegroeid dan verwacht. Er kwamen zo'n 63.000 inwoners bij, de helft minder dan in 2019, meldt het CBS. Door de corona-epidemie overleden er meer mensen dan normaal en de immigratie lag enige tijd bijna stil. Het CBS had verwacht dat Nederland nu meer dan 17,5 miljoen inwoners zou hebben, maar dat aantal is niet gehaald. Justitie in Frankrijk verdenkt een van de vermeende organisatoren van een groot illegaal dansfeest van het in gevaar brengen van mensenlevens. Bij het feest in Bretagne waren zo'n 2500 bezoekers die massaal de coronaregels overtraden en zich tegen de politie keerden. Hoewel de verdachte zo'n duizend uitnodigingen heeft verstuurd, ontkent hij dat hij een van de organisatoren was. Een Amerikaanse federale rechter heeft een streep gehaald door een decreet van president Trump. Daarin bepaalde hij ruim een half jaar geleden dat mensen die meewerken met het internationaal strafhof in Den Haag strafbaar zijn. Volgens Trump schendt het strafhof de Amerikaanse soevereiniteit. Maar volgens de federale rechter druist het decreet in tegen de Amerikaanse grondwet. Het weer. Eerst hier en daar nog wat lichte regen. Minima rond 2 graden. Overdag blijft het bewolkt. Het is overwegend droog en het wordt maximaal 3 graden.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 dat er niet meer dan drie weken moeten zitten tussen de eerste en de tweede coronavaccinatie. Anders is de werking niet zeker. Sommige landen willen de tweede prik uitstellen om snel meer mensen te kunnen vaccineren. De Nederlandse bevolking is vorig jaar met 63.000 inwoners gegroeid. De helft minder dan in 2019, meldt het CBS. Door de corona-epidemie overleden er meer mensen dan normaal... en de immigratie lag enige tijd bijna stil. Albert Verlinde is geïnstalleerd als gemeenteraadslid in Vught. De showbiz-expert was lijstduwer voor de VVD bij de herindelingsverkiezingen in november...